Moutscheurs met het NOS Journaal. Bij de presidentsverkiezingen in Oostenrijk is het een nek-aan-nek-race. De strijd gaat tussen de rechtspopulistische FPE-kandidaat Hofer... en de kandidaat van de Groenen, Van der Bellen. De stemmen die vandaag zijn uitgebracht zijn bijna allemaal geteld. De twee kandidaten hebben allebei ongeveer 50 van de stemmen gekregen. Bij een massale vechtpartij in een vluchtelingencentrum in de Duitse stad Bielefeld zijn zeker vijf mensen zwaar gewond geraakt. Ze moesten naar het ziekenhuis met onder meer hersenschade en botbreuken politie zegt dat de twee groepen met elkaar aan de stok kregen. Het ging om Iraakse Jezidis en asielzoekers uit Tsjetsjenië. Ze waren gewapend met messen en stokken. Het was niet voor het eerst dat er een massale vechtpartij was in een Duits vluchtelingencentrum. Zo gingen in januari nog tientallen asielzoekers elkaar te lijf in de deelstaat Baden-Württemberg. De nieuwe premier van Turkije, Yildirim, heeft beloofd dat er snel een nieuwe grondwet komt. En die moet de macht van president Erdogan verder vergroten. Op een congres van de AK-partij werd Hildrim gekozen tot leider van de AK-partij en daarmee ook tot premier. Hij is de opvolger van premier Davutoglu. Willem II blijft in de eredivisie. De club uit Tilburg won op eigen veld de playoffwedstrijd wedstrijd tegen NAC Breda met 3-1. NAC speelt ook het komend seizoen in de eerste divisie. Na een afwezigheid van een jaar speelt Go Ahead Eagles volgend jaar weer in de eredivisie. De ploeg uit Deventer had genoeg aan een 1-1 gelijkspel uit tegen de Graafschap om te promoveren. Wielrenner Steven Kruiswijk heeft zijn positie als leider in de Ronde van Italië verder verstevigd. In de klimtijdrit eindigde hij als tweede, een paar tienden van een seconde achter de Rus Volivorov. Kruiswijk liep ver uit op zijn concurrenten. Nummer 2 in het klassement is de Colombiaan Chavez met ruim 2 minuten achterstand. Het weer vanavond en vannacht regen, ook morgen regen. Vooral in het zuiden en midden van het land kan veel vallen.